Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël en Hamas over een bestand voor de Gazastrook, zegt een woordvoerder van Hamas. Daarbij zouden Egypte en de Verenigde Naties hebben bemiddeld. Volgens Hamas hebben de partijen afgesproken om terug te keren naar de periode van rust... die er was voordat de situatie escaleerde. Gisteren bombardeerde Israël doelen van Hamas na aanhoudende beschietingen vanuit de Gazastrook. Bij het geweld kwamen vier Palestijnen en een Israëlische militair om het leven. Het was voor het eerst in maanden dat een Israëlische militair werd gedood. Een jongen van 16 die gistermiddag in Friesland in de problemen kwam tijdens het zwemmen is in het ziekenhuis overleden. De jongen van Afghaanse afkomst was met vrienden aan het zwemmen in het Prinses Margrietkanaal bij Bergen toen die onder water verdween. Nadat hij door duikers van de brandweer uit het water was gehaald werd hij gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Later op de avond overleed hij. Het parlement van Bulgarije heeft de regering verboden om met andere Europese landen afspraken te maken over het terugnemen van migranten. Een motie daarover is door alle parlementariërs aangenomen. Onder meer Duitsland wil dat migranten evenwichtiger over Europa worden verspreid. Volgens het Europese Dublin-akkoord zou Bulgarije migranten moeten terugnemen die via dat land de Europese Unie zijn binnengekomen. Van de 17 mensen die verdronken bij het bootongeluk in de Amerikaanse staat Missouri komen er 9 uit één familie. Twee andere leden van dezelfde familie hebben het ongeluk overleefd. De boot, een amfibievoertuig, maakte donderdag met 31 opvarenden een rondvaart over het Table Rock meer in Missouri toen het weer plotseling omsloeg. In een onweersbui met zware windstoten zonk de boot. Het weer. Vannacht kan er in het zuiden en het zuidoosten een enkele onweersbui vallen. Het koelt af tot een graad of 15. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag. Maar vooral in het zuiden en zuidoosten kan weer een enkele bui ontstaan.